Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Noorse parlementsverkiezingen zijn nipt gewonnen door een linksblok. Dat betekent dat premier Steuren van de Arbeiderspartij kan opgaan voor een nieuwe termijn. Steuren was premier van een centrum-linkse coalitie. Toen die begin dit jaar strandde, regeerde hij verder met de gedoogsteun van kleine linkse partijen. Samen zijn ze nu goed voor een krappe meerderheid in het nieuwe Noorse parlement. Links blok behaalde 87 zetels, rechts 82. In de campagne ging het vooral over economische thema's als belastingen en inflatie. Aan de familieruzie over de opvolging van de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch is een einde gekomen. Zijn zoon Lachlan van 54 houdt de leiding over het media-imperium. Drie andere kinderen krijgen een enorm geldbedrag voor hun aandelen en nemen afstand. Volgens bronnen krijgen ze ieder zo'n 1,1 miljard dollar. Lachlan is voor Murdoch de gedroomde opvolger omdat hij dezelfde conservatieve ideeën heeft. 94-jarige Rupert Murdoch is een van de machtigste mannen in de mediawereld. en bezit bedrijven News Corp en Fox. En daaronder vallen onder meer Fox News, The Times en de Wall Street Journal. Honderden acteurs, filmregisseurs en andere filmmedewerkers uit Hollywood... hebben een oproep ondertekend om de samenwerking met Israëlische filmbedrijven te stoppen. Ze zeggen dat die bedrijven instemmen met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid... in bezette Palestijnse gebieden. Nederlanders laten ongeveer 27 miljoen oude smartphones verstoffen. Dat blijkt uit Europees onderzoek. In heel Europa liggen 642 miljoen oude telefoons ongebruikt bij mensen thuis. Maar een tiende daarvan wordt gerecycled. Blijkt dus uit dat onderzoek. Dan het weer in Limburg. Vannacht veel regen, op andere plaatsen overwegend droog. Het is 14 graden.